Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen minder strenge milieueisen voor Europese boeren. Dat hebben de landbouw... Ik begin even opnieuw. Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen minder strenge milieueisen voor Europese boeren. Dat hebben de landbouwministers besloten tijdens een overleg in Brussel. Vorig jaar gingen er nieuwe milieuregels in en dat zorgde voor veel woede bij de boeren. En ook vandaag waren die massaal aanwezig in Brussel. Dit is onmogelijk. Eh, men, men, maakt regels en eh, Vlaanderen of België is geen eenheidsworst. Je kan toch moeilijk een land, meneer, zoals Polen of zoals Duitsland, dat gigantische landbouwoppervlakten heeft, vergelijken met België. De afgezwakte regels gaan pas definitief in als het Europees Parlement er eind april, april mee instemt. Een wet om discriminatie tegen te gaan bij sollicitaties is gesneuveld in de Eerste Kamer. Een meerderheid denkt dat de wet niet gaat werken... en dat het voor bedrijven te veel administratie zou opleveren. De wet moest ervoor zorgen dat sollicitaties objectiever beoordeeld worden. Kandidaten zouden volgens het voorstel beoordeeld moeten worden op kwaliteiten... en bijvoorbeeld niet of er een klik is. Eerder werd de wet nog met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer... maar overleefde de stemming in de Eerste Kamer dus niet. Bij een duikongeluk bij Malta is volgens de lokale media een Nederlandse man omgekomen. Tientallen andere duikers konden worden gered. De groep zou zijn overvallen door een plotselinge storm op zee. Een aantal duikers wist zelf uit het water te komen. Een deel lukte dat niet. Zij werden door hulpverleners uit het water gehaald. En dan wil ik het even hebben over een nieuwe trend. Koreaanse huidproducten. Vooral op TikTok zijn de skincare routines super populair. Zo populair dat in Limburg een winkel is geopend met de producten. Ja, hier alvast gratis twee tips van een bekende Koreaanse TikToker. Five-step beginner skincare routine if you're just starting out. Number one, oil cleanser. If you wear makeup, have oily skin, or sebaceous filaments, you'll need to use an oil cleanser. Number two, you'll need a cleanser. Even if you choose not to oil cleanse, you need to make sure you're cleansing every night to get rid of all that gunk that's been sitting on your face all day. Not cleansing your face is like not shampooing your hair. Ja, toch is er ook kritiek op de uitgebreide routine. Vooral tieners krijgen er vaak huidproblemen door. Die hebben volgens experts namelijk helemaal niet zoveel zalfjes en cremmetjes nodig. Dan het weer, weinig zon, maar wel droog. Vanavond mogelijk wat lichte regen bij zo'n 7 graden. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file nog op de Ring Zuid. Voorknopen te Nieuwe Meer staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 En Maceo Parker komt uit Amerika. hij is geboren in 1943 en Parker komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader zong in de kerk en zijn twee broers zijn ook muzikanten geworden. Drums en trombone. Samen met zijn broer Melvin kwam hij in 1964 in de band van James Brown terecht. En hierover schrijft eigenlijk James Brown in zijn eh, autobiografie... dat hij oorspronkelijk alleen Melvin als centrum wilde. Maar eh, die, dat hij als onderdeel van de deal er ook mee instemde... om Maceo in zijn band op te nemen. En uiteindelijk heeft uh, Maceo Parker een ongelooflijke invloed gehad... op de sound van James Brown. Samen met, met nog een saxofonist en, en een trombonist, Fred, Fred Wesley. En die andere saxofonist ben ik heel even zijn naam kwijt. Misschien kom ik zo nog even terug. Ze hebben ook nog eigen platen gemaakt onder het uh, label GB Horns. In ieder geval uh, Maceo Parker, een hele bijzondere saxofonist. En om nog wel even bij de saxofoon te blijven, ook in de tweede uur jazz op, op ZFM... Eh, mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u luistert. Dit is mijn laatste uitzending. Dus ik heb allemaal nummers eigenlijk uitgekozen... die ik eh, de afgelopen tijd dat ik een uitzending mocht creëren eh, gespeeld heb. Of waar ik een hele bijzondere band mee heb. En met deze... Ik heb sowieso een voorliefde voor, voor Nederlandse jazzmuzici... en ook vooral jonge Nederlandse muzici. Ehm, maar dit is, een, het is ook wel een bijzondere plaat wat ik uit heb gekozen. Het, het, of de plaat heet Two Portraits of Chet Baker. Dus is een, eh, dat een tribute aan eh, Chad Baker. Het nummer heet Jeru en het eh, wordt vertolkt door V. Klaassen samen met een, een baritonsaxofoon. Het is echt een, wel een bijzondere combinatie. Luister dus af. Ba-da-da. Ba-da-da. you. of Chad Baker. v. Klaassen Sings met het nummer Jeroen. We blijven nog even lekker bij de saxofoon en ook lekker in, eh, in eh, Nederland. Want ik heb een, eh, wel een... ook wel weer... Een, ja, heb ik al wel vaker gedraaid. Het is een, een dame uit Friesland. Ze speelt ook saxofoon. Tineke Postma heet ze. En ze heeft samen een plaat opgenomen met met Erik Ineke met zijn Jazz Express. En eh, die plaat heet What a Kind of Bird Is This? The Music of Charlie Parker. Dus eh, ook weer heerlijke saxofoonmuziek. En het nummer heet eh, Parker's Moods. Varkensmoed, eh, de Erik Ineke Express met eh, Tineke Postma op saxofoon. En we blijven nog even bij de blaasinstrumenten en ook bij een Nederlandse eh, muzikant. En dat is Jan van Duikeren uit de, uit de Rotterdamse omgeving. Hij komt eigenlijk uit Schiedam. Hij heeft gestudeerd aan het Rotterdamse Conservatorium. En hij heeft ook jaren in de vaste band gezeten van uh, Candy Dulven... waar ik hem ook meerdere malen live heb zien spelen. Echt een fantastische trompetist, Jan van Duiker. En hij heeft ook een een, eigen formatie, eh, de JD4's. En eh, hij heeft daar ook een album van gemaakt en dat heet eh, Fingerprint. Van dit album heb ik een prachtig nummer gekozen en dat heet uh, Right. Zoals gezegd, op, eigenlijk op Bugel, geen trompet. Het is een iets ronder trompet met een iets warmere, met de schelle klank, Zeg de hele schelle van de trompet is eraf. Uh, zoals gezegd, Jan van Duiker van het album Fingerprint en het nummer heet Yeah Right. Thank you. Eh, met, eh, van het album Fingerprint en Yeah Right. Op saxofoon was het Candy Dulver en op eh, gitaar was het Jesse van Ruller. En het volgende wat ik klaar heb staan is ook van Jesse van Ruller met zijn Europese quintet, European Quintet. Met Julian Joseph op piano uit Groot-Brittannië. Nicolas Thijs op Bos uit België. En Peter Weniger op saxofoon uit Duitsland. En tevens uit uit Groot-Brittannië, Mark Mons op, eh, op drums. En het nummer heet Debits and Credits van de Nederlandse jazzgitarist Jesse van Verheulen. Let's slow it down for a minute. Circle a date, put me in it. I'll plan an intimate dinner at eight. I'll pick you up on the hour. Bring you the champagne and flowers. Pull out your chair, put a rose on your plate. dress like a Hollywood star. I'll break out my suit and make our debut, turning heads at the bar. When we do it up old school, just like they used to. You be my ginger, I'll be your Fred. Unto the floor, we are easily led. say it's a little outdated, but romance is so underrated. Swaying with you when you're in my arms. Let's do like Dean, Pete, and Sammy, and just take off to Miami or Vegas or drive down Sunset Boulevard. when we do it up old school, just like they Dennis van Aarsen met het nummer Old School. Dennis van Aarsen is een, eh, een Nederlandse ja, zeg maar. En eh, hij, is, eh, hij is nog vrij jong. Hij is geboren in Dordrecht, op 2 juni 1994. En ja, hij heeft wel wat zanglessen gehad. Drie jaar zanglessen gehad toen hij op het, gym, op het gymnasium zat. En hij heeft dan verschillende talentenjachten meegedaan. En uiteindelijk won hij de Voice of Holland... En eh, is hij vrij bekend geworden in Nederland. Hij heeft nu net een nieuwe plaat uitgebracht. Samen met eh, Jeff Frenzel. En het heet eh, Just Call It Love. En ik heb een leuk nummer erop uitgezocht. En het heet Me and the Guy at the Piano. Saturday night stopped in to have a few drinks To go to my head before I let my heart think about the one who got away. Cause every night and every day, her memory won't let me go. Thought I was the only broken soul in the room until I heard a man turning the black keys to blue. Playing it slow, playing it sad, that's how I knew he had it bad. Nice to know I'm not alone. Here we are, and we're vibing. It's like we got our heartache harmonizing. And nobody here in the place knows, like me and the guy on the piano, how bad it gets when it gets this bad. gave me a look that told me he understood. I never heard misery sounding so good. Tipping the jar, play it again. He's telling the truth, and just like a friend, one that I have always known. Here we are, and we're vibing. It's like agonizing. Nobody here in the place knows like me and the guy on the piano how bad it gets when it gets this bad. It's after 11 and that's unhappy hour, and I think he knows that too. get over some love that he lost. Like I can't, I can't get over you. plays notes like me and the guy on the piano. How bad it gets when it gets this bad. Oh, it gets so bad. Dennis van Assen met Me and the Guy op de piano. En het is van het album Just Call It Love met Jeff Frenzel. En Jeff Frenzel heeft ook nog samengewerkt eh, met eh, Frank Sinatra. Over Dennis van Aassen. Hij is een groener, een songwriter en entertainer. En, eh, en hij begon zijn zangcarrière dankzij de, de winst bij The Voice. Zoals ik al gezegd heb. Hij heeft al vier volledige studioalbums uitgebracht. En hij is tevens al beloond met een gouden plaat en een Edison Jazz Award. En eh, hij gaat eh, met zijn DVA Big Band, eigenlijk het hele land door. ik zou kijken, zou zeggen, kijk eens op zijn eh, website. Hij treedt op in heel veel theaters. En hij zegt ook zelf, zelf, elk optreden is een feest. En ik vind het waanzinnig om te zien hoe ik samen met mijn band, dus namens Dennis van Aasen, muziek maak voor een publiek van alle leeftijden. Muziek met een oude ziel, maar een jonge energie. Nou, dat zegt wel genoeg. En hij heeft natuurlijk de Voice gewonnen met een nummer wat eigenlijk een popnummer is. En dat heet eh, Modern World. Het is, een, eh, het is een nummer wat ooit uitgebracht is door Anouk. En eh, hij heeft hier mee in de Nederlandse tipparade staan. En het is echt een, een, een heel leuk nummer. En helemaal in een jazzjasje. En het komt dus eigenlijk puur uit de popmuziek van Anouk. Luister zelf Modern World door Dennis van Aarsen. easy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hail, hail, modern world. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, color green. I say hail to what I've seen and hail this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head can't fix that. Dit is dat Celia Romley met eh, The Way You Make Me Feel. Ook een prachtig eh, nummer. Eigenlijk het origineel van Michael Jackson. Ook in een prachtig eh, jazz swing gemaakt. We zijn aan het einde gekomen van twee uur jazz hier op de zondagochtend 24 maart 2024. Vanuit Zandvoort ZFM. Mijn naam is Marco. En ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. En dit is tevens mijn laatste uitzending bij ZFM aan de ene kant met een traan, aan de andere kant heb ik de tijd hard nodig voor een eh, opleiding die ik ga doen. Vandaar dat ik ook mee stop. Ik wil iedereen in ieder geval wel altijd bedanken voor het trouwe luisteren naar eh, ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12. En ook in het bijzonder dat ze naar mij hebben geluisterd. Vriendelijk bedankt en eh, tot een volgende keer.